ook na vijf stemrondes nog. Om een eindeloze reeks stemrondes te voorkomen kwamen Italië en Nederland met dit compromisvoorstel.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 Een Duitse verzamelaar schenkt het Stedelijk Museum in Amsterdam 600 hedendaagse kunstwerken van internationale topkunstenaars. De verzameling van Thomas Borgman omvat werk van onder andere Paulina Olofska, Lucy McKenzie en Wolfgang Thielmans. Over deze kunstenaars heeft het Stedelijk in het verleden onder meer solo tentoonstellingen gehad. Dat was voor de verzamelaar een van de redenen om te kiezen voor het museum. De verzameling omvat schilderijen, installaties, collages, sculpturen, fotografie, werk op papier en film. En onderzoekers zijn begonnen met een telling van de Europese walvisachtigen, zoals dolfijnen en potvissen. Eens in de ongeveer tien jaar wordt de populatie in Europese wateren geteld. De onderzoekers willen onder meer weten of de komst van windmolenparken gevolgen heeft. Het weer, af en toe een bui, vannacht 15 graden, ook morgen regen. Tegen de avond wordt het pas droger. Smiddags ongeveer 20 graden. Dit was het NOS. ZFM Zandvoort. Lokale radio in optima forma met Charlotte Duif. Dit is Tussen App en Vloed. Tot middernacht geniet u van de mooiste ballads. Goedenavond luisteraars. Tot 12 eh, uur tot middernacht heerlijke relaxed muziek. Begin met eh, Rod Stewart. De Tom Trowers Blues. U kent het als Walsing Matilda. Wasted and wounded. And it ain't what the moon did. I've got what I paid for now. See you tomorrow. Hey Frank, can I borrow? couple of bucks from you to go waltzing Matilda.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 tore my shirt open, and I'm down on my knees tonight. Oh, Bushmills are stagnant. You buried the dagger. Your silhouette. ci fallo night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda. mensen denken, nou dit heet Walsing Matilde, Maar niets is minder waar. Dit was de Tom Traubert's Blues. En we kennen het natuurlijk ook van de man met de rauwe stem, Tom Waits. Die heeft dat ook prachtig gezongen. Why Worry Now kennen we van Art eh, Carfunkel. Eh, maar ook van Mark Knopfler van Dire Straits. Ik ga hem toch draaien van Art Carfunkel. There should be laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry now? There waarom zullen we ons druk maken? Nou, we moeten ons wel druk maken, luisteraars. Want ik vind de wereld toch heel langzaam afgeleid. Sorry dat ik een beetje pessimistisch ben wat dat betreft. Maar ik zou het liefste lopen in velden van goud. Het zang van Eva Cassidy. walking fields of gold. Velden van Goud. The Fields of Gold. Prachtig gezongen door eh, mevrouw Eva Cassidy. I Don't Want To Go On Without You werd eh, eind uh, eh, 60, begin 70 jaar gezongen door de Searchers. so blue. I keep seeing your face. niet de searches. Dat wordt ook wel eens gezegd. Nee, echt de searchers met een r aan het eind. Every little bit hurts. Alle kleine beetjes kunnen pijn doen. Brenda Holloway. was Brenda Holloway met Every Little Bit Hurts. Voor een uh, trouwe luisteraar uit Amerika... die ook wel eens eh, hier in eh, Zandvoort rondwandelt. Het nummer Moon River van Andy Williams. Susie, deze is voor jou. Moon River, wider than a I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way.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 En eh, dit was Moon River speciaal voor Suzy. En we gaan verder met eh, iemand die ons komt uitleggen... dat it's impossible to eh, tell the sun to leave the sky. En it's impossible to tell a baby not to cry. Oftewel, het is onmogelijk om tegen de zon te zeggen... ga jij eens eventjes uit de lucht weg. En tegen een baby van, hey, stop eens met huilen. Beide zullen ze waarschijnlijk daar niet aan beantwoorden.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 ik denk de jaren tachtig zo'n beetje. Mr. Big, Just To Be With You. Nou, ABBA, dat kan natuurlijk nooit stuk. En die hebben ook best wel eh, rustige nummers opgenomen. Lay On All Your Love On Me is daar een heel goed voorbeeld van. Van eh, de cd ABBA Gold, Lay All Your Love On Me. groep ABBA. Ze kwamen onlangs eh, kwamen ze weer een keer bij elkaar, heb ik begrepen. Eh, en hebben een groot concert gegeven. Wel in een eh, intieme opzet, zeg maar. Dus niet met allerlei grote ja, publiekse hoeveelheden erbij. Maar ik, ik, had er best bij willen zijn. Ik, weet, ik ben met name benieuwd sorry, hoe, dat, hoe dat allemaal klinkt tegenwoordig, ABBA. Op die leeftijd dan nog. Hè? Ik weet wel dat de dames natuurlijk best nog heel goed kunnen zingen. Falco, die heeft het over Genie.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 Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder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 Met Genie. Ja, ik heb hem vorige week ook gedraaid. Eh, en u zult zeggen, ja, nou alweer. Ja, nou alweer, want ik vind hem zo mooi. En hij past zo mooi in het programma. Een plaats van eh, Lara Fabian. Eh, die ik ook vorige week draaide. Omdat mijn goede vriend Onno aanwezig was. En dan heb ik het over Adagio. Onno vertelde me dat de dame uit België afkomstig is.

klassieke muziek verweven met popmuziek. En dan ontstaat er een prachtig nummer. Gezongen, ik zei het net al, Lara Fabian. Eh, ze komt uit België. En ik heb nog een dame die uit België komt. Dat is niet zomaar toevallig. Die heb ik een keer in het uh, eh, Kennemer Theater in Beverwijk eh, mogen aanschouwen. en met name natuurlijk mogen beluisteren. En dan heb ik het over Dana Winner. Ik hou van jou. Ik van jou. Alleen van jou. it can Daarna winnaar ook een prachtige warme stem. Een dame die alleszins, wel Nederlands repertoire, maar ook Engels repertoire. Als je haar bijvoorbeeld vraagt om eh, de, Moonlight Shadow van Mike Oldfield... nou, dan tovert die ook eh, zomaar tevoorschijn. Put a little love in your heart. Al Green samen met eh, Annie Lennox. En daarmee sluit ik het eerste uur af, luisteraars van Tussen App en Vloed van deze eh, woensdagavond. We zijn straks nog een vol uur bij u terug. Tot 12 uur met heerlijke rustige muziek.